De fiscus wil niet zeggen wie de parlementsleden zijn en wat er precies wordt bekeken. Het onderzoek is een gevolg van het declaratieschandaal in Groot-Brittannië. Parlementsleden bleken onterecht bonnetjes te hebben ingeleverd of hadden de regels voor declaraties wel erg ruim uitgelegd. In zwembad Aquamar in Katwijk zijn 32 mensen onwel geworden. Ze hadden last van rode ogen, misselijkheid en hoesten en werden met ambulances naar het ziekenhuis gebracht. Het zwembad werd meteen ontruimd. Eerst werd gedacht aan een chloorlek, maar dat was niet de oorzaak. Toen het probleem ontstond waren er ongeveer 200 mensen in het zwembad in Katwijk. Topman Lombard van France Telecom denkt er niet over om op te stappen. Hij zegt dat in de krant Le Figaro, nadat voor de 25e keer een werknemer zelfmoord heeft gepleegd. Lombard ligt zwaar onder vuur. De Franse staatssecretaris voor werkgelegenheid verwijt hem dat hij in de huidige crisis te weinig begrip toont voor zijn personeel en te weinig zijn gezicht laat zien. Lombard zegt dat hij zijn aandacht juist volledig richt op de mensen in het bedrijf. De vele zelfmoorden in de afgelopen anderhalf jaar zijn volgens veel personeelsleden het gevolg van voortdurende reorganisaties en veranderingen. Lombard zegt dat de medewerkers van France Telecom erg aan het bedrijf en aan hun werk zijn gehecht. Hij denkt dat daardoor ten onrechte bij mensen soms het gevoel ontstaat dat een overplaatsing een degradatie is. In Breda is de vrouw overleden die afgelopen dinsdag de oudste inwoner werd van Nederland. De 107-jarige Bertha van Hasselt volgde dinsdag Grietje Jansen-Anker uit Middelburg op die toen op 112-jarige leeftijd overleed. Zij was de laatste nog levende Nederlander die in de 19e eeuw was geboren.